Ze willen dat Essent afziet van de bouw in de Eemshaven van een kolencentrale. Dat wordt volgens Greenpeace de grootste en meest vervuilende van Nederland. Elf activisten zijn in hijskranen geklommen om spandoeken op te hangen. Ook NUON bouwt een energiecentrale in de Eemshaven. Greenpeace zegt dat de CO2-uitstoot in Nederland met een kwart toeneemt als de kolencentrales in gebruik zijn genomen. Personeel van TNT is gisteravond laat een driedaagse staking begonnen. De directie van TNT noemt de staking onverantwoord. En zegt dat de actie er juist toe kan leiden dat het bedrijf nog verder moet inkrimpen. Het postbedrijf bood aan om het aantal gedwongen ontslagen van ruim 3000 te verminderen met 300. Maar de leden van twee vakbonden gingen niet akkoord. De bonden zijn onderling verdeeld over de staking. FNV en CNV steunen de actie. Maar BVPP, de op één na grootste bond, vindt dat staken geen zin heeft. De staking duurt tot vrijdagavond 11 uur. In Amerika is Elizabeth Edwards overleden, de ex-vrouw van de voormalige presidentskandidaat John Edwards. Ze overleed aan de gevolgen van borstkanker. Elizabeth Edwards schreef twee bestsellers over haar strijd tegen de ziekte en de ontrouw van haar man. John Edwards kwam vorig jaar in het nieuws toen bekend werd dat hij vader was van een buitenechtelijk kind. In 2004 deed hij als kandidaat voor het democratische vicepresidentschap mee aan de verkiezingen. Drie jaar geleden verloor hij de democratische nominatie van Barack Obama.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 in the sea. You know how I feel, river running free. You know